Ze willen dus dat de wapens worden neergelegd, maar het is niet bekend of dat ook echt gaat gebeuren. Vanochtend was er een topoverleg tussen de Russische en Oekraïnse ministers van Buitenlandse Zaken, maar dat gesprek heeft niks opgeleverd. Op steeds meer plekken wordt duidelijk hoeveel Oekraïnse vluchtelingen er kunnen worden opgevangen. In het Overijsselse dorp Heino bijvoorbeeld kunnen 900 mensen terecht op een bungalowpark. In Maastricht staan honderden bedjes klaar in een evenementenhal. En in Amsterdam kunnen 900 Oekraïners even bijkomen in een hotel op, of op een schip. Medewerkers van de Russische ambassade in Litouwen hebben binnenkort allemaal een steunbetuiging aan Oekraïne op hun visitekaartje. Niet omdat ze daar zelf voor hebben gekozen, maar de stad Vilnius, waar die ambassade staat, heeft de straatnaam aangepast. De Russische ambassade staat nu in de Oekraïnse Heldenstraat. En nog even terug naar Oekraïne. Zo af en toe is er gelukkig ook nog iets grappigs te melden. Want door de oorlog daar zitten we over een tijdje misschien wel massaal deze serie te bingen. Закон один для всех. А иначе, пожалуйста, чемоданы в руки, большой привет. Вы что, нам угрожаете? Но я сделаю все, чтобы эти законы были приняты. Ja, Dienaar van het Volk is dit een Oekraïense serie met president Zelensky in de hoofdrol. Hij was in een vorig leven acteur en speelt in de serie een gewone man die president van Oekraïne wordt en uitgroeit tot volksheld. Tot nu toe was het alleen een hit in Oekraïne, maar sinds de oorlog zou die ook hard gaan in het buitenland. 15 zenders en streamingdiensten hebben hem al aangekocht. Met 20 anderen wordt nog onderhandeld. Het weer lekker zonnig vandaag, niet koud. 14 graden in Groningen, 16 in Brabant. Morgen begint ook zonnig, later meer wolken en dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit Wormer en knooppunt Zaandam 4 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 9 kilometer fieden met daar meer dan een uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life true love, let it ring, ring, ring.